Het is best bijzonder dat ze naar Kiev gaan, want daar wordt hard gevochten, zegt correspondent Charlotte Waaiers is ook niet voor niets het in het geheim voorbereid. Al eh, sinds afgelopen vrijdag is er ook al over gesproken op de top van de EU-raad. Eh, e dus waar alle Europese regeringsleiders bijeen waren in Versailles in Frankrijk. Dat is al die tijd geheim gehouden. Ik neem aan om de veiligheid zoveel mogelijk te bewaren. Ehm, ja, dus er is goed over nagedacht, maar het lijkt me geen eenvoudige operatie. Meer dan 300 psychologen en psychotherapeuten hebben zich aangemeld om Oekraïense vluchtelingen te helpen. Wanneer die ons land binnenkomen hebben ze vaak last van oorlogstrauma's, zegt Stichting Wereldpsychologen. Hun, eh, hun geliefden hebben ze achter zich moeten laten. Dus het is, ehm, ja, het is nogal wat wat ze meemaken. En door in eerste instantie een luisterend oor te bieden... voelen zich, mensen zich gehoord, erkend en ehm, kunnen ze soms ook al, alweer verder. Inmiddels zijn bijna 3 miljoen mensen Oekraïne uitgevlucht. Hoeveel van hen naar Nederland komen, weten we niet. Een steekpartij in een recreatiepark in Drenthe drie jaar geleden had waarschijnlijk te maken met een ruzie over Lego. Volgens de Telegraaf ging het mis toen een kind het bouwwerk van een ander kapot maakte. Daarna gingen de families zich ermee bemoeien. Dat liep zo uit de hand dat een van de oma's werd neergestoken. Over een half uurtje geeft minister Kuipers de waarschijnlijk laatste coronapersconferentie. Dit keer dus niet s'avonds om 7 uur, maar om half 1 via een livestream die je kan volgen via nos.nl. Dan horen we of alle coronaregels verdwijnen of dat we in het OV nog een mondkapje op moeten. Het weer, nou het is rustig weer vandaag. Vanmiddag op steeds meer plekken zon. Het wordt een graad of 13. Morgen eerst mistig, daarna weer af en toe zon. En warmer dan vandaag, 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A10 Zuid bij Amsterdam heeft een kleine 10 minuten oponthoud na een ongeluk bij knooppunt Amstel. Richting Utrecht zijn daardoor drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Cudedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke er mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven.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 Heerlijk. Wel lekker weer zeg. Uh, eh, 15 maart alweer. En eh, we gaan de tijd weer hard. Eh, de dag, één van de dagen dat de mogelijkheid is om deel te nemen aan onze gemeenteraadsverkiezingen. Dus denk aan de toekomst van onze eigen mooie Zandvoort. En laat uw stem niet verloren gaan. Aan deze kant zit Jan eh, bij de knoppen en eh, die zet de muziek een beetje op. En aan de andere kant heb ik onze Luus die mij gaat eh, sidekicken. Ja, die kikt vrolijk op los, hè. Maar is, heeft het de verleden tijd ook sidekicken? Is dat sidekokken of sidekokt? Ja, sidekokken is dat. Denk ik ook. Oké. Okay. Of sidekakken. <laughs> dat gaan we doen. Ja, natuurlijk weer lekkere muziek draaien. En we hebben nog wat info. Eh, we hebben agendapuntjes bij elkaar gezocht. We hebben ook een artiest van de dag. Een nou, heel lang geleden deze artiest van de dag dus dat, was al, eh, dat weet je al inmiddels. Wat? Dat weet, artiest weet niet veel.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 ik, ik vind het gewoon echt heerlijk weer. En het is, je kan al stemmen, dus ik zou zeggen... maak een lekkere wandeling en ga lekker stemmen. Ja, en, mensen zijn een goede stemming stemmen ervoor. Gewoon ja. even lekker naar Noord, ja. naar, de, naar de markt. Naar de markt. Die vind jij leuk, hè? Ik vind hem leuk en ik wil ook graag dat hij blijft. Want ik zie toch dat er wel mensen zijn die dat heel leuk vinden. en ook de, leuk, zelf vinden het leuk. Er was een periode dat, eh, dat, we dachten het is afgelopen... maar het is toch wel weer een beetje teruggedraaid ja, geloof ik. dan is het een paar keer slecht weer en stormt... en ga je er ook niet graag staan. Maar eh, nu, het is heerlijk weer... en het staat weer helemaal vol met kraampjes en gezellige dingen... en eh, ik zou zeggen, ga eerst lekker stemmen... en ga dan lekker naar de markt. Haal lekkere, verse aardbeidjes. Altijd lekker. Wat mij trouwens wel opvalt, wat is er veel opgebroken in ons dorp. Veel straten open. Liggen veel, ja, maar er gaat nu... Eh, er wordt wat opgeknapt, hè? Dat is wel Ook de paden achter de, de waar ik dagelijks loop... Ja. er zijn eh, keurig netjes opgeruimd. En keurig netjes weer met uh, leuk. schelpenpaden. Zo hoort het ook. Een beetje mooie bestrating, een beetje gezelligheid allemaal. En dan heb je een beetje ongemak van dat oh, ja, open ligt. Maar dat ja, de mensen niet overvallen, denk ik. Het knapt wel weer op, hoor. Godverdikkie. Ja, toch? Nou. Oké. Okay. Neem jij even op? Ja. Hello. Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again. Hello? I remember lady. Drive out to the abandoned shack on Highway 16. Throw the package of money out the window and keep driving. And remember, lady, no police. until they found my husband a few days later. Yes, the funeral's tomorrow. Ja, dat was een eh, dame met uh, de achternaam die een beetje aansluit bij het mooie weer buiten. Donna Summer, wel een oude van haar, een lekker oud nummer, de hostess. Eh, ik zag, van jij, jij stuurde mij een eh, berichtje langs van de jarigen. Daar zag ik Trans darby Ja, die hebben we niet als artiest van de dag, maar ik heb wel een nummer bij me. En het is nog wel een duetje van hem. Het artiest van de dag hebben we zometeen een andere voor. Maar dit is wel een eh, lekker duet van Trans darby Delicate was dat, eh, tennis trend Derby. Eh, onze voorgangers de vorige twee uurtjes, de drie eh, heren, die, of de vier heren zo hè. Af en toe. Drie, de vier. met z'n drieën waren Ja, vandaag drie, maar normaal. nee, met z'n vieren, sorry. Met z'n vieren. Okay. Vergeet hele Jaap. Ja, dat bedoel ik maar. Wat voor Nou, sorry Jaap. Sorry Jaap, nou, hij stond nog niet thuis denk ik. Ehm, ja, ze hadden het al gezegd. Eh, de Rolling Stones die komen weer naar Nederland. Oh, oh, oh wat een feest. Gaat het door, ja? Ja, ik denk het wel. De Rolling Stones die eh, treden in eh, juni na een afwezigheid van vijf jaar weer op in Nederland. De band, de band die geeft op 13 juni een concert in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En uh, bureau Mojo die hinderde vrijdag al op dat de Rolling Stones naar het Amsterdamse stadion zouden komen. De concertorganisator die plaatste een filmpje waarin te zien is hoe een grasmaaier het patroon van een uitgestoken tong het logo van de band op het voetbalveld maait. De show die maakte deel uit van de Europese 60-tournee... ter ere van het 60-jarig bestaan van de Britse band. De Rolling Stones treden ook op onder andere in, meer in eh, Madrid, München, Londen, Brussel en Parijs. Het is de eerste tour met eh, Steve Joran achter de drums. Hij nam de plaats in van de vorig jaar overleden Charlie Watts. En eh, de kaartjes voor de show in Amsterdam zijn vanaf vrijdag 18 maart om 10 uur te koop. En ik uh, zal me zwaar vergissen als daar geen hele runnel komt, denk ik.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 Left a good job Down in the city. until I hits the ride on the riverboat queen. Know the big wheel keep on turning. Ooh, the primary keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling, rolling on the river. Proud Mary, eigenlijk Tina Turner. Dat was nou de tijd dat het eh, duo dat zo koekerij en eh, bier en bitterbal was. En eh, ja, dit is later een beetje verwaterd allemaal. Ze hebben tijd niet meer hoor. Nee, dat is wel een tijdje over. maar ze treedt nog steeds op als een of andere jonge godin. Ja, het, is ongelooflijk. onvoorstelbaar. De suplesse van een, ja, ja. moet je zeggen. Ja. 25-jarige. Ah, dat Heel, heel soepel is het in ieder geval. Ja. ik heb een leuk Even een leuke activiteit hier in de, de Blauwe Tram. Vind ik heel leuk even. Dat is eh, muziek luisteren. Gezamenlijk luisteren naar en genieten van muziek. En eh, ben jij ook zo dol op muziek? Vraag jouw favoriete plaatje aan en bekijk en luister deze gezamenlijk via de Beamer. Haal samen met een groepje muziekliefhebbers herinneringen op aan de hand van een wekelijks thema. Klinkt dit jou als muziek in de oren, sluit dan gezellig aan. Dat is elke vrijdag van 1 tot 3 in de bovenzaal van de Blauwe Tram hier in Zandvoort. En, de eh, gratis inloop en eh, even aanmelden kan bij eh, via de telefoon 023 3040700 of 0633803279. Je kan ook even mailen naar Linda Oudendijk van de, Blauwe Tram. En het, ik vind het een leuk initiatief voor de muziekliefhebbers. Ja toch, Lus? Ja. Dacht het wel, oké. Dan gaan we maar eh, verder. Any mom, any sister, any job, any broke ass car And that's just you call art Fuck you, any friends that I'll never see again Everybody but your dog, you can all fuck off I swear I meant to mean the best when it ended Even tried tongue when you start shit.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 Nou. Heb jij al eh, wat bij elkaar kunnen sprokkelen voor uh, leuk info voor onze luisteraars? Ik heb een heel lekker nummer dat ik wil draaien. Oh, nou, dat is geen probleem. Dan gaan we de knoppen helemaal ja. zetten voor jou. geen ik, probleem. Ik heb er zo'n zin in. Begin maar. Jerusalem, ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema uso wami au kulana kilondolo Sven eh, had u een advertentie gezet dat u een hondje verloren was? Eh, ja, meneer, maar dat is al terug. Oh, want ik heb, eh, wij hebben ook een hondje is bij ons aankomen lopen. Ah, ja, ja. We hebben al een dag of tien terug. Het, het was in de buurt van de Holstraat, denk ik. Van, een Thailand, Alam was het. Ja, en u, weet, niet of er iemand... Houd toch je zijn kop. Of er iemand... Nou, ik zei tegen het hondje eh, of er iemand nog een hond kwijt is. Of hij daar reacties over heeft gehad. En is het een kleintje? Het is een klein, eh, klein wit hondje. Het, het, type ken ik niet. Nee, nu donderdag morgen 14 dagen. Gaat af! Gaat af! Ja, moest ik van iemand weten. Ja, maar af, Telefoon Momenten. Gaat af! Wat? Moment, alsjeblieft. Wat, moet ik daarmee? Want hij blaft alles bij elkaar. Ja, het beste is eh, de dierenambulance bellen ik, heb, ik heb hem al een paar keer een schop gegeven. Ja. Zie je? af! de, de, de Ja, en die, ja, ik durf hem niet te pakken omdat hij ook bijterig is. ja. Ga af! Ga liggen! Ga liggen, poot! Maar eh, de dierenambulance, ik heb nu dan Wat zegt u? Wat zegt u? Wie moet ik bellen? De, dierenambulance. Ga, ga af! Niet op! Rothond! Ik heb, ik heb, ja, ik heb zo'n ontzettend hekel aan honden. Ja, ja, natuurlijk, ja. En, eh, u <laughs> maar... als je een telefoonboek hebt, dieren, eh, de dierenasiel of dierenambulance. Ja, zou u niet willen halen? Wij zijn van wateren, wij kunnen wij dan niet komen halen. Ja, maar ik weet niet, wat, moet ik met die hond doen om hem te kalmeren? <coughs> hij, Toen ik buiten. Hij, hij gromt ook naar. Op eh, de koer, misschien. In de koelcel? In de, in de koer steken, op de, eh, iets dat hij buiten kan lopen. Ja. Buiten lopen? Aan buiten laten lopen, op uw koer bijvoorbeeld. Ja, hij zit nou, hij zit nou in de... Hou op! Ja, eh, dat is dan, want wij eh, zijn van wakker en ik zit alleen, ik kan ik toch niet weg. Wat zegt u? Ik kan ik toch niet weg, ik ben eh, alleen, als, alleen vandaag. En, eh, Maar de dierenambulance bellen en ik doe dan dat dan communaal. Maar kan ik hem niet met, gewoon met een knuppel in slaan? Kan ik hem slaan? Slaan? Ja. Ja, ja, natuurlijk, ja. <laughs> Maar nee, zeker, dat is nog slechter dan hem slaan, hè? En ja, dat beest is verloren gelopen. Dat is misschien uit de, uit de buurt bij u. Ja, ik het is denk het zeker? Het, ja, het is een genshondje. Tenminste, hij heeft een grensnummerbord in zijn oren. Ja, zijn oren, ja. ja. dan dat is dan waarschijnlijk ook een halfhondje. Het zou, ook een wolf kunnen zijn natuurlijk. Ja, ja. Oh, dat zijn nog wel vieze, ja. Ja, <laughs> het is, een hele wilde, wilde herder, denk ik. Het is een kruising tussen een herder en een poeder. Ja, uh, misschien wil ik naar mijn dochter bellen, die, heeft, eh, die is nu thuis. Uw dochter? En, ja. ja, zij weet misschien dan nummer van de dierenambulance. Die kan u dan waarschijnlijk dan nummer geven waar dat moet naar bellen.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 Uh, Luus, fotografeer jij veel? ja. Nou, dat is eigenlijk wel een leuke tipje vanuit de, de Blauwe Tram. Want die hebben een, een, workshop, een cursus Google Foto's. Dat is al uw foto's en filmpjes opstaan bij Google Foto's. U hebt dan een backup en u kunt ze op elk apparaat dat verbonden is met internet bekijken. Eenvoudige bewerkingen uitvoeren met uw foto's, een album maken en foto's delen met anderen. Het enige dat u eh, nodig heeft in dit geval is een Gmail-account. En eh, deze cursus is geschikt voor laptops, smartphones, tablets, maar ook voor iPhone en iPad. U moet dan zorgen dat de Google Foto's app op uw apparaat geïnstalleerd is. En eh, wanneer is dat festijn? Dat is dinsdag 12 en 19 april van 10 tot 12 uur. En twee lessen, dat is 22 eh, euro. En eh, heeft u een Zandvoortpas, dan krijgt u 25% korting op de kussensprijs... als u een kopie van uw ID-kaart en de Zandvoortpas inlevert. Dinsdag 12 eh, april van 10 tot 12 en 19 april is dat ook dezelfde tijd.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 Mambo nummer 5 was dat. Eh, ook zo'n lekker zomersnummer. Lekker toch? Heerlijk. Heel hey, Luus, eh, morgen kunnen we allemaal weer de boom in, dat weet je. Ja? Ja, ja, nee, ja. Nou, ja ik dacht dat we eh, gingen stemmen. Nee, ja, ja ook, maar daarna misschien de boom in. de boom in. Het is morgen de Nationale boom, Boomfeestdag. Boomfeestdag, ja. Boomfeestdag. Boomfeestdag, En wat gaan we er doen? Nou ja, het is de Nationale Boomfeestdag, ook wel de boomplandag. Je had gelijk natuurlijk. Wordt in Nederland jaarlijks gehouden op de derde woensdag in maart. En... Deze dag in het voorjaar voor het behoud van, eh, van bomen in de natuur... werd voor het eerst eh, in april 1957 in Nederland uitgevoerd. Weet je dat al? Dat is zo lang geleden. ja, dat is al eh, heel lang hoor. En hij is in 1980 voortgezet in de stichting de Nationale Boomfeestdag. En in 2022, dus dit jaar, wordt hij dus morgen gehouden. Op woensdag 16 maart. Ik hoop dat het een beetje leuk animo is, want een beetje bomengroen is altijd leuk om te zien en in, in te leven maar toch... is toch wel aardig bezig met allemaal eh, jonge boompjes eh, ja, te, ja, zeker. planten. Nou ja, leuk eh, Ja, nee, Zandvoort is wel goed bezig. Oké. jij gaat zo meteen nog wat nieuws bij elkaar sprokkelen. Dan gaan we inmiddels nog een nummer draaien. even iets tussendoor. De eh, Loes en ik die zitten zo'n beetje te, te, te overpijnsen. En eh, we zien natuurlijk net, we krijgen een aantal ehm, eh, mensen die uit de ellende, oorlogsellende van Oekraïne hier in ons Zandvoort goed opgevangen gaan worden. daar zijn we ook heel blij mee. Nou zitten wij het eigenlijk zo, Loes en ik hebben zo over gedacht. Van, is er een leuk initiatief om, om als die groep helemaal compleet is... om die mensen op een leuke manier kennis te laten maken met, met ons dorp, met Zandvoort. Ehm, zijn er misschien ideeën? Is het niet leuk om een, een grote een welkomstmaaltijd voor die groep mensen te organiseren... samen met de horeca, net zoals we in het verleden vismaaltijden gehad hebben. Eh, een rondleiding in het dorp. Ehm, zijn er mensen die misschien initiatieven willen ontplooien hiertoe? Want het is natuurlijk, die mensen komen uit een hele, hele nare, nare periode... En eh, we geven onze gastvrijheid hier in ons dorp voor eh, deze mensen om het te verlichten. Ze komen niet uit een hele nare periode. Ze zitten er nog steeds in. Want ze blijven huis zitten. Huis en haard verlaten, mannen achterlaten. Alles achterlaten. Eh, het, is, het is echt diep triest. Ja. En het is fijn dat er ook in Zandvoort mensen zijn die deze die locaties beschikbaar stellen. Zoals dat hotel De Kust. Ja. Die heeft eh, kamers beschikbaar gesteld eh, om de eerste groep Oekraïners te ontvangen. En tuurlijk is het, zou het ontzettend leuk zijn om vooral met dit mooie weer eens te zeggen van... als ze er zijn, eh, kunnen we niet op het Gasthuisplein een leuke middag organiseren... dat deze mensen even laten voelen van... hé, hey, jullie zijn bij ons wel welkom. Ja, en dat kun je op verschillende manieren doen natuurlijk. Wat ik zei, jij kan een leuke maaltijd organiseren samen met de horeca. Je kan uh, rondleidingen in het dorp gaan doen. Eh, een beetje kennis laten maken met ons dorp. Je kan natuurlijk op dat moment dat het er is... gaan we de naam van Gasthuisplein veranderen in Gastvrijplein. Altijd leuk natuurlijk. Ja, toch? Eh, zijn er misschien mensen die, die hierin over willen meedenken? Laat het even ons weten. En ik weet zeker dat het heel erg op prijs gesteld gaat worden... door deze groep Oekraïners die Waar kunnen ze zich daarvoor aanmelden dan, eh, Jan? Ja, Bij, eh, nou, laat, laat, laat, de mensen even... ZFM? ZFM, stuur leuke ideeën in. Want ik, ik, ik ga ervan uit dat, eh, dat er toch wel leuke ideeën... onder onze, onze Zandvoortse bewoners leeft... Misschien de horeca zelf. Misschien vanuit de gemeente. Is ook altijd leuk natuurlijk. Dan heb je veel meer faciliteiten tot je beschikking. Uh, laat eens afwachten. En eh, we gaan eens zien of het een beetje op... Eh, een beetje, ja, een leuk initiatief uit kan komen. Laat het zo Ik hoop het.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 But uh, it's something about baby girl just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, You don't know what you mean to Come me. On. I do. All I never say a word. I know how niggas start acting trippin'.